NOS Nieuws van 11 uur. Dit is door Almegens. Met het, bij aanslagen met autobommen in de Iraakse hoofdstad Bagdad... zijn zeker 78 mensen omgekomen. Eerder werd nog uitgegaan van 23 doden. Zo'n 160 mensen raakten gewond. De eerste bom ging af in een Shiïtische wijk... op een plek die populair is bij gezinnen. Door de explosie vlogen enkele winkels in brand. De tweede autobom ging af in het oosten van Bagdad. De verantwoordelijkheid voor beide aanslagen is opgeëist door IS. Drugs en mobieltjes zijn in grote hoeveelheden te krijgen in de Nederlandse gevangenissen. Dat blijkt uit honderden documenten van de dienst justitiële instellingen. Vaak nemen bezoekers de spullen mee, maar soms ook de bewakers. Alleen al bij de gevangenis in Vught en de pas gesloten Bijlmerbaaiers zijn de afgelopen jaren honderden vondsten gedaan. In de meeste gevallen ging het om kleine beetjes softdrugs. Soms proberen de gevangenen ook grotere hoeveelheden drugs binnen te smokkelen. Zo werd in Alfa aan de Rijn een partij van 144 ecstasypillen ontdekt. Behalve drugs worden ook veel telefoons gevonden. De Griekse politie heeft vijf mensensmokkelaars opgepakt. Die stonden op het punt om een grote groep Syrische vluchtelingen over de grens met Albanië te brengen. De vijf werden gearresteerd in Thessaloniki. politie greep in toen de smokkelaars 87 Syriërs in een bus met Bulgaarse nummerplaten lieten stappen. De vluchtelingen vertelden de politie dat ze ieder 5000 dollar voor de reis moesten betalen. De kwartfinale Duitsland-Italië van gisteravond is de best bekeken wedstrijd van het EK tot nu toe. Keken ruim 3,5 miljoen mensen en daarmee werd het record van vrijdag verbroken. Toen zagen 3,4 miljoen mensen de kwartfinale Wales-België. Duitsland versloeg Italië gisteren met penalties nadat de wedstrijd na verlenging in 1-1 was geëindigd. De Duitsers spelen donderdag de halve finale tegen de winnaar van de wedstrijd van vandaag, Frankrijk-IJsland. Het weer zonnig, vooral aan de kust, maar ook af en toe een bui.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 We starten met Dave Brubeck. Blue Rondo à la Turk. Thank you. Turk. Dat was de band van Dave Brubeck. Ja, ons helaas eh, ontvallen luisteraars. We gaan eh, luisteren naar een uh, Gruner. Uh, en heb ik het over Michael Bublé.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 You make me feel so young. You make me feel so young. Ja, razend populair is hij wereldwijd. Michael Bublé. Dit was You Make Me Feel So Young. Ik neem u mee, luisteraars, samen met Gretje Kouwveld naar Chicago. that toddling town. Chicago, Chicago, I will show you around. Bet your bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago, the town that Billy Sundance could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say. They do things they never did on Broadway. Hey, you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago, my hometown. Chicago, oh, Chicago, I will show you around. I bet you, bottom dollar you lose the blues in Chicago, Chicago. The town that Billy Sanders could not shut down. On State Street, that great street, I just wanna say they do things never do on Broadway. Say you have the time, the time of your life. I saw a man and he danced with his wife in Chicago. Chicago. Gretje Kouwveld, Chicago. Diana Kroll is eh, naast een popzangeres eh, ook een, eh, ook een jazzzangeres. And that's wonderful, vinden we met z'n allen. It's wonderful. marvelous. for me. It's awfully nice. It's paradise. It's what I love. Michael heeft zich gewaagd aan uh, zwingende muziek. En dit nummer kennen we natuurlijk allemaal van Nina Simone. Ook George Michael die eh, zingt het lekker My baby don't care generations. Baby, don't care for, you don't care for high tone places, Elizabeth. Baby Just Cares For Me. Nou, is maar goed ook. Uh, Sonny Rollins, Sint Thomas. Sunny Rollins was dat met uh, eh, Sint Thomas. Big Swing Phase. En dan heb ik het over het orkest van Buddy Rich. Buddy Rich eh, was een van de werelds beste slagwerkers. En uh, vreselijk allround en had een eigen big band. En daar gaat u nu naar luisteren. Ja. Live, fenomenale big band. Onder leiding van Buddy Rich. Fenomenaal drummer. Try a little tenderness, oftewel... Eh, probeer nou eens een beetje uh, zacht te zijn voor de medemens. en dat wordt gezongen door Anne Burton. Ze wordt bijgestaan door Louis van Dijk op piano. you may get weary. Women do get weary wearing the same shabby dress. And when she is weary, try a little tender. She may be waiting, just anticipating the things she may never possess. While she's without them. Try a little tenderness. It's not just sentimental. She has her griefs and her cares, and the word that's soft and gentle makes it easier You won't regret it. Women don't forget it. Cause love is their whole happiness. And it's oh so easy. Try a little tenderness. it. Women don't forget it. Love is their whole happiness. And it's oh so easy. Try a little tenderness and it's oh so easy. Try a little tenderness. Ja, man, het is toch zo makkelijk om... Uh een beetje tederheid te betrachten. En de dames, eh, die zullen het niet vergeten. Zo zong Burton onder begeleiding van Louis van Dijk. En ik ben trots te vertellen dat ik toch een keer de eer heb gehad... om samen met Louis van Dijk eh, te mogen spelen. En dat, eh, dat was fantastisch, moet ik u zeggen. was op een feest waar ook hij toevallig optrad. En hij vond het leuk om samen iets te doen. dat hebben we toen gedaan. Nou, dat even terzijde. We gaan eventjes eh, genieten van Lee Morgan met The Sidewiner. 1999 komt dit. minuten vraagt, eh, tien en halve minuut zelfs... Eh, ga ik dat toch onderbreken om eh, nog te laten genieten van nog meer muziek. Want ik heb natuurlijk nog veel meer voor u meegebracht. Sorry. waaronder het Rosenberg Trio. Philosophera. En dit komt dan live van het Sea Jazz Festival. Sefira, maar voor Sifora. Spreek je er eventjes anders uit. Het Rosenberg Trio. trio luisteraars eh, rechtstreeks vanaf het North Jazz Festival. We gaan naar een feestje. Dat doen we live met Chicoria. En het heet ook La Fiesta. North Sea Jazz Festival was dat Chicoria. En zij brachten ons een eh, jazzfeestje. Ja, zo heette de titel, of zo was de titel. We gaan eh, naar Jury Honing, ook uh, North Sea Jazz Festival... met Space Oddity. Ik weet niet of het uh, heeft, zoals ze dat met een duur woord zeggen... met de Space Oddity van David Bowie. Maar we gaan het horen. het eh, is dus wel degelijk het David Bowie nummer. Take your floating pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Ja, hoor, nog steeds in de ruimte met eh, niemand minder dan Jury Honing. Eh, neem ik afscheid van u luisteraars, want ik kijk op mijn klokje en het is alweer bijna 12 uur. Ik dank u allemaal eh, voor het luisteren. Ik hoop dat u heeft genoten van ZFM Jazz op deze zondagmorgen van de 3 juli alweer. Het is mooi weer, dus trek lekker op uit. Komt een buitje af en toe, neem een paar desnoods mee.